uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die in de zorg werken zouden niet langer met hun volledige naam op hun werkkleding moeten rondlopen. Dat vindt een grote vakbond. De club wil daarmee agressie tegen zorgpersoneel tegengaan. Volgens de vakbond krijgen veel verplegers en thuiszorgmedewerkers... bijna dagelijks te maken met stalking, intimidatie of doxing. Met het laatste wordt persoonlijke informatie van iemand... met kwade bedoelingen online gegooid. Vooral mensen met een naam die niet zo vaak voorkomt... zijn makkelijk online te vinden. De vakbond wil dat zorgpersoneel een neppe naam... of alleen initialen op hun kleding krijgen. Vluchtelingen in uitzetcentra in Turkije worden stelselmatig mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. In die centra zitten mensen vast die weer terug moeten naar het land waar ze vandaan komen. Volgens de krant worden vluchtelingen ook gedwongen om een formulier te ondertekenen... waarin ze zeggen vrijwillig terug naar Syrië te gaan... De EU betaalt voor deze centra om zo het aantal vluchtelingen uit Syrië behapbaar te houden. De EU weet dan ook van de misstanden, maar doet er niets aan. 2,7 miljoen Nederlanders zijn gay, bi+, transgender, queer, intersexe of aseksueel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 18 van de mensen in Nederland. De grootste groep, 1,7 miljoen mensen, is bi+. Ze voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. Het is voor het eerst dat het CBS met cijfers over deze groepen komt. Het is dan vandaag ook Coming Out Day. De dag waarop over de hele wereld stil wordt gestaan bij het uit de kast komen. En in de Duitse stad Keulen is een gigantische evacuatie aan de gang. Duizenden mensen zijn hun huis uitgehaald... zodat een bom van 1000 kilo onschadelijk kan worden gemaakt. Correspondent Charlotte Waaiers legt uit dat het om een eh, niet ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Deze bom is eerder gevonden tijdens werkzaamheden voor de bouw van een geneeskundecampus in de buurt van drie ziekenhuizen. Eh, en dat betekent dat er ook honderden patiënten geëvacueerd moesten worden. Daarnaast hebben nog eens ruim 6000 mensen hun woning verlaten die in de buurt woonden van de bom. Ehm, ja, er is inmiddels wel groen licht gegeven voor het onschadelijk maken van de bom. En de explosieve opruimingsdienst is daar ook al mee begonnen. En het is de bedoeling dat de bom nog voordat het donker is wordt ontmanteld. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond opklaringen, later wordt het best fris bij een graad of 2. Morgenochtend eerst wat zon, later trekt het dicht bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Muidenberg. 10 kilometer, 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.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 aka man. Terrorizing the vision to listen. I'm hard like stone, so hell with Shannon. The cannon, I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a syllable.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 wil vakbond Nu91 dat namen van medewerkers niet meer volledig op bijvoorbeeld bedrijfskleding te zien zijn. Zorgpersoneel krijgt regelmatig te maken met stalking en intimidatie. Frankrijk roept de Israëlische ambassadeur op het matje... vanwege de Israëlische beschietingen van VN-militairen in Zuid-Libanon. Frankrijk noemt de aanvallen ernstige schendingen van het internationaal recht... die onmiddellijk moeten stoppen. In Keulen is de grootste evacuatie in de stad sinds 1945 aan de gang. Vanavond wordt daar een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Duizenden mensen moeten hun huis uit en ook ziekenhuizen zijn ontruimd.